uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een jongen van 15 uit Ede is overleden aan de verwondingen die hij gisteravond had opgelopen... toen hij op de A15 bij Echteld werd geschept. Dat meldt Omroep Gelderland. Een vrouw van 39 uit Ede ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De twee werden waarschijnlijk geschept toen ze waren uitgestapt... nadat ze tegen een auto met een klapband waren gebotst. De Nederlandse acteur Dave Mantel is gisteren overleden. Hij was 37. Op zijn Instagram-account valt te lezen dat het om een natuurlijke dood gaat. Mantel was bij het grote publiek vooral bekend als Menno Kuipers in de RTL 4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij had ook een hoofdrol in de musical The Bodyguard. Het lichaam van de overleden oud-president George Bush senior wordt met het presidentiële vliegtuig overgebracht van Houston naar de hoofdstad Washington. Vanaf morgen ligt het lichaam opgebaard in het kapitol. Tot woensdag, de dag van de staatsbegrafenis... is het voor burgers mogelijk om daar afscheid te nemen. Het is dan ook een dag van nationale rouw. Een dag later wordt hij daadwerkelijk begraven... bij de presidentiële bibliotheek in zijn thuisstaat Texas. Bush overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. Hij was president van 1989 tot 1993. Het Nederlands voetbalelftal zit voor de kwalificatie van het EK in de pool bij Duitsland. Dat heeft de loting in Dublin uitgewezen. Oranje zit in groep C, die bestaat uit vijf in plaats van zes landen... omdat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de Nations League poolwinnaar werd. Oranje won dit jaar in die Nations League thuis met 3-0 van Duitsland... en speelde uit met 2-2 gelijk. De andere drie landen in groep C zijn Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De EK-kwalificatie begint op 21 maart. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen. In het westen misschien wat zon. Het is een graad of 13.